Zes uur. Jobboot met het NOS Journaal. De twee 16-jarige meisjes uit Bergen-op-Zoom die dinsdag verdwenen zijn gevonden in Portugal. De twee kwamen eerder deze week niet thuis uit school. Het vermoeden bestond dat ze het vliegtuig naar Spanje hadden gepakt. Ze waren te zien op camerabeelden van het vliegveld van Malaga. In die stad hadden ze ook gepint. De vaders van de meisjes reisden naar Spanje af om te flyeren. De politie ging niet uit van een misdrijf. De twee tieners zijn gevonden in de Portugese badplaats Albufeira. Hoe ze daar terecht zijn gekomen en wat ze sinds dinsdag hebben gedaan is niet duidelijk. Bij een demonstratie van de antifascistische actie in Den Haag zijn tientallen demonstranten opgepakt. De betogers hadden tegen de afspraken in hun gezichten bedekt. Ook gooiden ze met vuurwerk en verfbommen naar agenten. Burgemeester Van Aartsen besloot daarop om de demonstratie te beëindigen. De extreem linkse activisten vinden dat ze worden gecriminaliseerd en protesteerden tegen politiegeweld. Aan de demonstratie deden ruim 150 mensen mee. Bij luchtaanvallen in de Syrische stad Aleppo zijn zeker 25 doden gevallen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten waren het de dodelijkste aanvallen op Oost-Aleppo sinds dinsdag. Toen laaide het geweld weer fel op. Door de aanhoudende bombardementen kan geen enkel ziekenhuis in het oosten van de stad meer worden gebruikt. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De wegen in de stadswijken zijn vernield en er is een gebrek aan hulpmiddelen... waardoor het onmogelijk is geworden om gewonden in de ziekenhuizen te verzorgen. De VVD wil wietteelt slim reguleren. Op het partijcongres in Noordwijkerhout werd een motie daarvoor aangenomen. Een meerderheid wil af van het gedoogbeleid voor softdrugs. De verkoop van wiet wordt nu gedoogd, maar de teelt en inkoop is illegaal. Dat moet volgens de VVD anders. Hoe precies is nog niet duidelijk. Dat de partij de wietteelt slimmer wil reguleren... wordt gezien als een opvallende koerswijziging. Een paar maanden geleden diende D66 nog een initiatiefwet daarvoor in... maar die kreeg toen geen steun van de VVD. Het weer wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Hier en daar nog een bui.